Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Russische en Belarussische vertegenwoordigers mogen dit jaar weer bij de uitreikingen van de Nobelprijzen zijn. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Het besluit leidde tot onbegrip bij onder meer de Zweedse premier Christerson. De organisatie sloot vorig jaar nog vertegenwoordigers uit Rusland en Belarus uit vanwege de oorlog in Oekraïne. De Zweedse minister van Werkgelegenheid noemt het besluit extreem onverstandig. De premier vindt het belangrijk om Rusland op iedere manier te isoleren. De Raad van State heeft in een spoeduitspraak bepaald dat een Tanzaniaanse man die vanuit Oekraïne gevlucht is, voorlopig recht houdt op opvang in Nederland, totdat de hoogste bestuursrechter daar uitspraak over doet. De overheid wil dat derde landers uiterlijk op 4 september Nederland verlaten... tenzij ze asiel aanvragen en krijgen. In sommige vergelijkbare zaken besloten rechtbanken dat derde landers niet langer mochten blijven. Eind november doet de Raad van State waarschijnlijk definitief uitspraak... met als doel duidelijkheid en eenheid te scheppen voor asielzoekers. De Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed is overleden. Hij was onder meer eigenaar van het Britse warenhuis Harrods en de Londense voetbalclub Fulham. Al-Fayed begon in zijn thuisland met ondernemen en verhuisde eind jaren 60 naar het Verenigd Koninkrijk. Zijn zoon Dodi had een relatie met prinses Diana. Het koppel verongelukte in 1997. Mohammed Al-Fayed was 94 jaar. En de transferperiode voor voetballers in Europa is voorbij. Anwar El Ghazi en PSV gaan per direct uit elkaar. De club en speler hebben met wederzijdse goedkeuring dat besluit genomen. De aanvaller kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Sofjan Amrabat wordt door Manchester United het komende jaar gehuurd van Fiorentina. Ryan Gravenberg verlaat Bayern München na één jaar en gaat naar Liverpool. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 13 met kans op nevel of mist.